Gaddafi kwam niet sprekend in beeld. Volgens de staatstelevisie zijn de beelden gisteren gemaakt. De Libische leider was niet meer gezien sinds de NAVO-luchtaanval op zijn hoofdkwartier twee weken geleden. Dat voeden geruchten dat Gaddafi bij die aanval gedood of gewond geraakt was. Het lijkt erop dat de Libische staatstelevisie die geruchten met nieuwe beelden wil ontkrachten. Iran levert op grote schaal illegale wapens aan Syrië. Dat staat in een rapport van de VN-veiligheidsraad dat in handen is van het persbureau Reuters... De wapens worden via Syrië naar Libanese en Palestijnse militanten gestuurd. Volgens het rapport levert Iran onder meer machinegeweren, explosieven en raketwerpers aan Syrië. Iran en Syrië spreken de beweringen van de VN-veiligheidsraad tegen. Iran mag helemaal geen wapens exporteren. De VN heeft het land die sanctie opgelegd omdat het weigert informatie te geven over zijn kernprogramma. In Amsterdam is de schrijver Clark Akkord overleden. Hij schreef diverse romans, verhalen en columns. Hij werd in 1999 bekend met zijn debuutroman De Koningin van Paramaribo. Het boek werd meer dan 30 keer herdrukt en werd ook bewerkt tot een toneelstuk. Akkoord werd geboren in Suriname en woonde sinds zijn 17e in Nederland. Clark Akkoord was al langere tijd ernstig ziek en overleed in het ziekenhuis. Hij was 50 jaar. Finland steunt de miljardenlening voor Portugal, heeft de aanstaande premier Katainen gezegd. Hij leidt de nationale coalitiepartij in Finland die een regeerakkoord heeft gesloten met de Sociaaldemocraten. Omdat de partij Ware Finnen in april een grote verkiezingswinst boekte, werd gevreesd dat Finland zich tegen de financiële steun aan een land met schulden zou verzetten.